4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een middelbare school in Zevenaar is een leraar ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. De school heeft de politie ingeschakeld die nu onderzoek doet. Wat er precies is gebeurd wil de VMBO-school niet zeggen, omdat het onderzoek nog loopt en vanwege de privacy van de betrokkenen. Dat de politie wordt ingeschakeld is volgens de Zevenaarse school gebruikelijk bij dit soort gevallen. Het is wel uitzonderlijk dat de docent meteen is ontslagen. De school wil daarmee laten zien dat bepaald gedrag niet wordt getolereerd. Het aantal besmettingen met het coronavirus op het cruiseschip... dat in de haven van de Japanse stad Yokohama ligt... is opgelopen tot 20. Gisteren waren het er nog 10. De passagiers worden nog volop onderzocht. Ook blijkt nu dat er vijf Nederlanders op het schip zitten... in plaats van drie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de vijf. Geen van hen lijkt besmet te zijn met het virus, zegt het ministerie. Aan boord zitten 3700 mensen in quarantaine. De nieuwe premier van de Duitse deelstaat Turingen is alweer afgetreden. Thomas Kemmerich van de liberale FDP werd gisteren gekozen... met steun van onder meer de rechtspopulistische AFD. Dat leidde tot verontwaardiging omdat de gevestigde partijen in Duitsland hebben afgesproken niet met de AFD samen te werken. Vandaag noemde bondskanselier Merkel de gang van zaken onvergeeflijk. Mogelijk komen er nu nieuwe verkiezingen in Turingen. Natuurbeheerders halen kuddes paarden en runderen weg van de uiterwaarden... omdat het water in de IJssel, Rijn en Waal de komende dagen stijgt. De gebieden tussen de rivier en de dijken lopen dan vol. De waterschappen maken zich geen zorgen over de hogere waterstand... maar het waterpeil wordt wel goed in de gaten gehouden. Het weer, zon en wolkenvelden. Het is een graad of 8. Morgen op de meeste plaatsen zon en ook zo'n 8 graden. In het weekend wordt het zachter, maar dan is er meer kans op regen. En zondag is er aan de kust mogelijk zuidwesterstorm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er beginnen langzaamaan wat files te ontstaan in de regio.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 ZFM. Met nu het ritme, ritme. van ZFM. God is a dancer. Yeah, I heard on the radio that she always go harder. Cause she keeping you on your toes. And she's perfectly focused. She's lost in the moment. Ooh, ooh, ooh. you got that left, right, left to leave. I'm coming back for more. You got that step by step. When you come out on the floor, you got that. oh no, no, no, no, no. You got that. oh no, no, no, no, no.